Whenever I'm filled with vows that we will be together. Wherever I lay me down, wherever I put my head to sleep, whenever I hurt and cry, whenever I got to lie awake and weep, whenever I kneel to pray, whenever I need to find a way, I'm calling out your name. Never will makes me mad. Whenever I'm paralyzed with fear, whenever those dark clouds fill the sky, whenever I lose the reason why, whenever I'm filled with doubts that we will be together. Whenever the sun refuses to shine, whenever the skies are pouring rain, whatever I lost, I thought was mine.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 back only yesterday, moving farther away. Won't you need me? All I needed was the love you gave. a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday, moving further away. Won't you need me? ritme, van ZFM.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 Acteur Colin Firth kreeg een Oscar voor zijn rol als koning George. Ook regisseur Tom Hooper viel in de prijzen. De King's Speech was twaalf keer genomineerd. De science fiction film Inception verzilverde vier van zijn acht nominaties... zonder meer voor het camerawerk en de special effects. Natalie Portman kreeg de Oscar voor beste actrice... voor haar rol als balletdanseres in Black Swan. In de categorie beste mannelijke bijrol won Christian Bale... In The Fighter speelt hij het broertje van de verslaafde Ierse bokskampioen Mickey Ward. Actrice Melissa Leo, die ook in The Fighter speelt, kreeg de prijs voor bestelijke vrouwelijke bijrol. De Libische leider Gaddafi blijft ontkennen dat er een revolutie aan de gang is in zijn land. In een telefonisch interview met een Servisch televisiestation zei hij dat het volk achter hem staat... en dat alleen kleine groepen opstandelingen onrust zaaien. Die zouden bovendien geen kant op kunnen. Gaddafi sprak 10 minuten met het tv-station. Waarom hij aan de Serviërs een interview gaf is onduidelijk. De Turkse premier Erdogan heeft zich opnieuw gemengd in het Duitse integratiedebat. Tijdens een toespraak in Düsseldorf herhaalde Erdogan dat Turken in Duitsland moeten integreren, maar dat ze moeten oppassen voor assimilatie. Drie jaar geleden veroorzaakten soortgelijke uitspraken grote ophef. Duitse politici noemen Erdogans pleidooi toen vergif voor de integratie. Erdogan sprak gisteravond in een stadion voor 10.000 Turkse Duitsers. In Duitsland wonen ruim 2,5 miljoen mensen van Turkse afkomst.